Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor grote buitenlandse beleggers is de dividendbelasting helemaal geen issue. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Institutionele Beleggers. Volgens hem vinden buitenlandse investeerders het veel vervelender... dat het kabinet Nederlandse bedrijven extra wil beschermen tegen vijandige overnames. De dividendbelasting is voor hen peanuts, zegt hij. Premier Rutte blijft volhouden dat het kabinetsplan ervoor zorgt dat grote buitenlandse bedrijven blijven of zich hier juist gaan vestigen. Ten zuiden van Berlijn woedt een grote bosbrand. Drie dorpen in de gemeente Trojenbrietsen zijn geëvacueerd. Zo'n 600 inwoners mochten alleen belangrijke papieren en medicijnen uit hun huis meenemen. Inmiddels is al 300 hectare bos in vlammen opgegaan. Het blussen van de bosbrand is ingewikkeld omdat er nog veel munitie in de grond zit. Een maand geleden was er ook al een grote bosbrand in de buurt van Berlijn. Toen moesten zo'n 3000 mensen zich op evacuatie voorbereiden, maar ze hoefden uiteindelijk niet weg. Een Syriër is veroordeeld voor het smokkelen van kinderen. Hij moet een jaar en acht maanden de cel in. De man haalde in ruim een jaar tijd vijf kinderen illegaal van Griekenland via Schiphol naar Nederland. Voor de rechtbank van Amsterdam verklaarde de man dat hij gebroken gezinnen wilde helpen. Volgens de rechtbank is dat ongeloofwaardig omdat hij duizenden euro's aan de smokkel verdiende. Historicus Herman von der Dunk is overleden. Hij was hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Bij het grote publiek was hij vooral bekend door, de zijn bijdrage aan dag- en weekbladen en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij schreef leesbare stukken over complexe problemen. Herman van der Dunk was 89 jaar. Het weer, vannacht in het noordwesten enkele buien.